We loten tegen iemand uit de pot vol toplanden zoals Brazilië, België en Frankrijk... die het vorige WK nog won. Maar bondscoach Louis van Gaal hoopt op een andere tegenstander. Ja, dat het Qatar wordt. <laughs> <laughs> Dat denk ik. Ik heb altijd geluk aan mijn kont hangen. Qatar mag als gastland sowieso meedoen aan het WK en hoefde zich niet te plaatsen. Ze staan op plaats 51 op de wereldranglijst, Nederland op plek 10. Mensen die tijdens de schietpartij in de McDonald's in, in Zwolle waren woensdag... konden vanmiddag naar een bijeenkomst om na te praten en achtergelaten spullen op te halen. In de Mac werden twee mannen doodgeschoten terwijl het restaurant vol zat, ook met kinderen. En dat heeft op veel mensen indruk gemaakt. Ik merk wel dat ik er veel over wil praten ook. En eh, ik heb het ook gedeeld bij mijn vrienden allemaal. Dus uh, mensen allemaal heel bezorgd. Dus die vragen, van hoe gaat het dan met je? Ja. Ik slaap op zich redelijk, maar ik speel de film af en toe wel eens af, ja. Ja, het is gewoon een hele heftige gebeurtenis. Tientallen mensen hebben zich bij slachtofferhulp gemeld met vragen. En ik heb ook bijvoorbeeld met, eh, met een aantal eh, eh, jongeren gesproken. Ook die daar werken en ook die daar binnen uit school naar de McDonald's zijn gegaan om, ja, om wat te eten. Die hun schooltas in paniek hebben laten liggen. Die hun telefoon met, met pinpas hadden laten liggen. En dan kun je ook meteen wel de paniek voorstellen bij jongeren. De verdachte die vastzit wordt verdacht van moord. Glennis Grace heeft na een lange tijd van zich laten horen. In een video op Instagram zegt ze sorry voor de supermarktrel afgelopen februari. Ik had beter moeten nadenken. Tot tien moeten tellen. In plaats van me laten leiden door mijn um, primitief moederinstinct. Mijn zoon kwam thuis met een bebloed gezicht. Het eerste wat naar boven kwam was een was de leven die ik ben voor mijn kind. Glennis Grace werd eind februari samen met haar zoon van 15 en een vriend van de familie aangehouden in een jumbo in Amsterdam. De zoon zou eerder op de avond hardhandig uit de winkel zijn gezet omdat hij binnen rookte. Toen Grace verhaal kwam halen ontstond er een vechtpartij. Het weer in het zuidoosten vanavond kans op sneeuw. De rest van het land houdt het droog.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 van het NOS-journaal. De Europese Unie heeft China gewaarschuwd dat het zich niet moet bemoeien met de economische sancties die de EU Rusland heeft opgelegd. Op zijn minst moet China de Russen niet helpen om de EU-sancties te omzeilen, zei Europees Commissievoorzitter von der Leyen na afloop van een digitaal overleg. De Nederlandse studenten die onwel werden in een Frans skioord hadden geen GHB in hun bloed. Studenten werden twee weken geleden onwel na een bezoek aan een après-ski-bar. Onderzocht wordt nog of er cocaïne, cannabis of heroïne in hun bloed zat. En drie gearresteerde topmensen van PostNL in België komen onder voorwaarden uiterlijk maandag vrij. Ze worden verdacht van mensenhandel, valsheid in geschriften en het vormen van een criminele organisatie. Maar dat heeft zich mogelijk voorgedaan bij onderaannemers van het bedrijf.